Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De stemlokale zijnlijkheidsreferendum in Catalonië is voorlopig niet te verwachten. De stemming is daarvoor te chaotisch verlopen. De Spaanse regering probeerde de stembusgang vandaag met man en macht tegen te houden... omdat het referendum door de rechter was verboden. Dat daarbij geweld is gebruikt noemt de Spaanse premier Rajoy pijnlijk, maar proportioneel. Bij botsingen tussen agenten die de stemming probeerden tegen te houden en mensen die wilden stemmen zijn volgens de Catalanen meer dan 760 gewonden gevallen. Volgens de politie, volgens de politie raakten ook 12 agenten gewond. In Barcelona zijn voorstanders van het referendum bijeengekomen. De politie heeft in Baarn gezocht naar sporen van de vermiste Anne Faber uit Utrecht. Er is een actie geweest op de plek waar ze een selfie nam. Nadat ze de foto had verstuurd is de vrouw van 25 niet meer, is daar niets meer van vernomen. Anne Faber verdween vrijdag toen ze een eind ging fietsen. Onder meer via social media werd een oproep van haar vriend om naar haar uit te kijken afgelopen weekend veel gedeeld. De politie weet nog niet wat met de vrouw gebeurd is en zegt alle opties open te houden. Er is een groot rechercheteam op de zaak gezet. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties heeft ruim 60 miljoen euro nodig voor noodhulp aan de Rohingya, die Myanmar zijn ontvlucht. Volgens de organisatie kunnen de vluchtelingen daarmee in het komende half jaar voorzien worden in hun eerste levensbehoeften. Om de crisis helemaal te bezweren heeft de VN naar eigen zeggen nog meer geld nodig, 170 miljoen. Het weer vanuit het westen breidt de regen zich uit. Vannacht trekt die weer grotendeels weg. Morgen eerst in het oosten nog wat regen.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 terug, luisteraars, bij Peaceful Radio, aflevering 1248 hier op CFM Zandvoort. In het late uurtje gaan wij nog een uur naar een, een stuk of 14, 15 New Age werkjes luisteren. Ehm, even kijken, de eerste, ja, dat is van Tom Grant. Een album uit eh, van dit jaar met een hele mooie titel The Light Inside My Dream. Nou, en wie is Tom Grant? Dat kan je allemaal dat kan je allemaal terugvinden op de website peacefulradio.info. En eh, ja, daar is het allemaal terug te vinden.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 the moon is young means good weather, it's cold. you since eternity. You did call and I did too. I've heard you since eternity. You did call and I did too. When the silence is complete, I feel she's here again.